16% van alle soorten staat erop. De organisatie die het bijhoudt zegt dat het bijvoorbeeld slecht gaat met de, met de waterjuffer en de libellen. In delen van Azië verdwijnen veel dieren omdat natuur daar plaats maakt voor palmolieplantages. En in Europa en Noord-Amerika verdwijnen dieren en planten door onkruidverdelgers. Ook klimaatverandering speelt een grote rol. Er komt een onderzoek naar nog meer feestjes van Britse overheidsmedewerkers vorig jaar rond kerst. Er gaan verhalen over meerdere borrels, net op het moment dat het hele land in een strenge lockdown zat. En veel Britten vinden dat oneerlijk. More than 100.000 people have died during this pandemic. And many of them could not even say goodbye to their relatives in, because they were following the rules that the Prime Minister and his colleagues broke. Een commissie gaat onderzoek doen naar drie van zulke bijeenkomsten. De marechaussee waarschuwt Max Verstappen-fans die nog naar Abu Dhabi reizen... voor de ontknoping van het Formule 1-seizoen. Check je paspoort. Het land is streng aan de grens namelijk. Als je paspoort nog maar korter dan een half jaar geldig is, kom je er niet in... en nooddocumenten worden niet geaccepteerd. En studenten lopen een protestmars door Den Haag. Ze willen dat het leenstelsel wordt afgeschaft. dit is het moment om dat te doen, zeggen ze. Want nu zijn de politieke partijen die een nieuw kabinet willen vormen nog aan het overleggen over hun plannen voor de komende jaren. Studenten vinden dat ze door het leenstelsel op achterstand worden gezet. Want na hun studie moeten ze eerst terugbetalen, waardoor het bijvoorbeeld lastig wordt om een huis te kopen. Het weer. In de loop van de middag kunnen er een paar buien vallen.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM How can I just let you walk away Just let you leave enough to say That I'm better off without you Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And often all my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all all, my mind's made up that is why it never stops.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 That I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. forget my love is true. So baby, let me show you what to do.